Annette Schut met het NOS Journaal. Nederland past het reisadvies voor Israël aan... in verband met de oplopende spanning met Iran. Andere landen doen dat ook. Buitenlandse Zaken in Den Haag waarschuwt reizigers... dat er een verhoogde kans is op raketaanvallen... en terroristische aanslagen in heel Israël. De kleurcodes voor Israël, Gaza en de grensgebieden zijn niet veranderd. Wel noemt Buitenlandse Zaken het raadzaam om ook noodzakelijk reizen naar Israël uit te stellen... Algemeen wordt gevreesd dat Iran wraak neemt voor het bombardement op een consulaat... en dat Israël dan hard terugslaat. Bij de zoekactie in Noorwegen naar een vermiste Nederlandse student is een dode gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar de politie heeft vast de familie op de hoogte gebracht. De Nederlander raakte woensdagmiddag vermist tijdens een bergwandeling met enkele anderen in het noorden van Noorwegen. Voor transgenders in Duitsland wordt het makkelijker om voornaam of gender officieel te wijzigen. Dat kan straks gewoon op het gemeentehuis, staat in een nieuwe wet die door het parlement is aangenomen. Duitse kinderen kunnen hun voornaam of geslachtsaanduiding ook laten veranderen... maar hebben eerst toestemming nodig van hun ouders. Twee mannen moeten de cel in voor het stelen van meer dan duizend veilingkarren op een bloemenveiling. Ze verkochten de karren uit elkaar gehaald als schroot aan een sloperij. De twee mannen namen de veilingkar mee van de veiling in Honselersdijk onder Den Haag. Het veilingbedrijf liep daardoor ruim een miljoen euro schade op. Naast de celstraffen moeten de verdachten ook tonnen aan schadevergoedingen betalen. Het weer, opklaringen. Vannacht is het een graad of 11. Morgen vrij zonnig met sluierwolken. En 18 graden in het noorden tot 23 graden in Brabant en Limburg.